Volgens Klink handelen sommige artsen onverantwoord door nu al kleine kinderen te vaccineren. Afgesproken is dat de GGD daar pas over twee weken mee begint. Ook worden soms topsporters ingeënt. Klink vreest dat er daardoor te weinig vaccins zijn voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met aandoeningen. Pieter van Vollenhoven zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van onderzoekscommissies... zoals die naar Irak en de ondergang van de DSB-bank. Volgens hem zijn er alleen garanties voor een echt onafhankelijk onderzoek... als het wordt gedaan door zijn onderzoeksraad voor veiligheid... of via een parlementaire enquête. Daar liggen wetten aan ten grondslag met bevoegdheden en spelregels. Maar die garanties zijn er bijvoorbeeld niet voor de commissies... die onderzoek doen naar de ondergang van DSB... of naar de steun van het kabinet aan de oorlog in Irak, vindt Van Vollenhoven. Ron Jans vertrekt aan het einde van het seizoen als trainer bij FC Groningen. Na acht jaar vindt hij het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. Zo heeft hij de clubleiding laten weten. Ron Jans volgde in 2002 Dwight Lodewegens op als hoofdtrainer van FC Groningen. Onder zijn leiding haalde de club in 2006 en in 2007 Europees voetbal. Op dit moment staat Groningen op de twaalfde plaats in de eredivisie. De bouw van de studentencampus in Maastricht gaat definitief niet door. De woningcorporatie Servatius trekt de stekker uit het project, omdat de kosten de pan uitreizen. Het werk aan de campus ligt al sinds het voorjaar stil, toen er een gat van 35 miljoen euro in de begroting ontstond. Servatius wilde dat de gemeente en de universiteit zouden bijspringen, maar die vonden de risico's te groot. Het weer. Bewolkt en vooral in het noorden eerst nog wat regen. Daarna overal droog. Vannacht koud met vorst aan de grond. Morgen overdag opnieuw regen. Temperatuur dan uiteenlopend van 6 graden in het noorden tot 13 in het zuiden van het land.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 Deze uitzending weer heel veel nieuw werk hoor. Onder andere van Roseanne Cash. Ze doet het samen met Bruce Springsteen. Lights. harbor. don't shine for me. I'm like a lost ship, adrift on the sea, sea of heartbreak, lost love. Lord, pray. more. country. Want Bruce Springsteen is toch eigenlijk een popjongen. En Roseanne Cash, ja, zij is altijd al bezig geweest in de country. Heeft ze ook bij de paplepel ingegoten gekregen van haar vader natuurlijk. Hè? The sea of Heartbreak is wel een heel oud nummer hoor. Al jaren bekend. Days You Live For, dit is Micah Roberts. En dat is dan weer een nieuwkomster in de country scene. Door gets slam. These are the days you live for. Tim McGraw, ook hij heeft weer een nieuwe cd uitgebracht hoor. The Southern Voice. Waters en Bob DiPiero. Zij schreven het voor Tim McGraw en zij vinden dat hij een Southern voice heeft. Net als zoveel andere country-artiesten die hier in dit liedje ook uh, voorbij kwamen. Ik weet niet of u ze geteld hebt, maar ik ben bij tien maar gestopt met tellen. En Kelly Pickler, zij heeft pas geleden een cd uitgebracht. Haar eerste cd en natuurlijk dan onder haar eigen naam. Ze deed het op het BNAS Records. love to me like I was all you'd ever need. Did you change your mind? Well, I didn't change mine. Now here I am trying to make sense of it all. We were best friends, now we don't even talk. You broke my heart. You ripped my world apart. prachtig liedje. Hè? Didn't I You Know How Much I Loved You. Boordevol met uh, dynamiek. En dat is waar ik van hou hoor. En dan kun je soms wel eens een prachtige ballad hebben. Maar daar zit dan ook uh, dynamiek in. Luistert u maar eens naar Buddy Joe. He was begging at the mini-mart. Who'd have guessed he had a purple heart. scars underneath his bearded chin. Bet you don't remember him. You were running 20 minutes late, and he was only getting in your way. But when you brushed by that wounded soul last Thursday afternoon, you met somebody who would die for you. Phone rang at eight last night. Who'd call it such a crazy time? Getting kids in the bath and bed. I can't talk about all you said. All he wanted was a Saturday morning conversation down at Baker's Cafe. You weren't thinking when you told your dad. Try back in a week or two, but you hurt somebody who would die for you. that's what they had to do. It runs deeper than flesh and blood. Heaven knows no greater love than the sacrifice that made. Just another Colorado day. Morning practice for high school play. From out of nowhere, the bullets came fast, shattered more than the library glass. They asked her if she believed in your name, and she didn't even hesitate. God, I can't help wondering if I'd been in her shoes would I be? Somebody who would die for you. Onderliggende gedachten voor dit singeltje van Buddy Jewel, Somebody Would Die For You... zijn natuurlijk de soldaten die daar in Irak aan het vechten zijn voor ons. The Life of a Song, zo heet deze cd van Joey and Rory. En dat zijn er twee die nogal een opkomst maken daar in Amerika. If I leave here tomorrow you remember me? I must be traveling home now. There's places I've got to see. Yeah, If I stayed here. be the same. Cause I'm as free as a bird now. And this bird you can't change. This bird you can't change. can not change. But babe, it's been a sweet love. This feeling I can't change. say I leave here farmers daar uit eh, Amerika. En het liefste wat ze doen, staat in een interview, is dat ze op hun hoofd in de grond staan en het verbouwen van hun eh, gewassen. En daarnaast vinden ze het natuurlijk ook wel leuk om op het podium te staan. En misschien draait dat nog wel helemaal om hoor, dat ze liever op het podium staan als op hun hoofd ergens in de akkers. De Famachi Sugarland hebben ook pas geleden een cd uitgebracht. Love on the Inside, zo heet ze het. En dan heb je ook nog eens een keer een Deluxe Fan Edition. En op die Fan Edition staan ook nog eens een keer twee live nummers op. En dan doen ze het hier samen met Little Big Town en Jake Owen. Live in a Northern Town. Is trouwens ook als ringtoon te downloaden dit nummer. children drank lemonade, and the morning lasted all day, all day. And through an open window came, like Sinatra in a younger day. in northern Jake Owen en deze formatie Sugarland. En als je dit cd'tje bekijkt, het hoesje bekijkt, dan zie je dat alle songs die op deze cd staan, alle 16 songs die op deze cd staan, ook nog eens een keer te downloaden zijn als eh, ringtone op je telefoon. En als je het over een telefoon hebt, weet je welk nummer er bij mij op mijn telefoon staat. Als u mijn nummer draait, dan hoor ik dit. How do I get If I had to live without you, what kind of life? van de Dan Taminsky Band. Samen met eh, Barry Bales, Jennifer, Jen Moses, Tim Austin en Ron Stewart. En dan eh, die, eh, die Dan Taminsky. Hij is dan eigenlijk weer een van de leden die ook altijd meespeelt met, met uw dame. U weet het wel, Alison Krauss. Nou, hij heeft een nieuwe cd uitgebracht. Gewoon onder zijn eigen naam. En daarnaast heeft hij de cd getiteld One More for the Road. Durings Hornpipe is wat u daarnet hoorde. En ik laat u nog één nummer nummer horen van dezezelfde cd. Hij heeft deze cd helemaal zelf voorgeschreven hoor, deze Adam Steffi. Dus ook Warm Kentucky Sunshine die eh, bluegrass wereld. Want eh, het is eigenlijk helemaal niet zo vreemd dat op deze Adam Steffi One More for the Road album ook een nummer staat wat door Alison Krauss, de lead vocals, waarin Alison Krauss de lead vocals heeft. Want tussen 1991 en 1998 speelde die Adam Steffi in de Union Station, oftewel die band van Alison Krauss. dit. Dit is Hank Williams Jr. met de going Coast. keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. Like a snowstorm in Montana, don't ever cut yourself off, or your heart will freeze to death and you'll stumble through life lost. So I'm keeping the trail open for you to come rescue me. But I'm not gonna stand here freezing, I'm gonna plow on ahead, you see. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. I'm gonna keep all the roads open to my heart. When a man is cold and lonely, you know he's gotta stay warm. And I got a gal or two around to help me through this storm. But if you ever get rid of your snowman and you wanna come back to me, I'll be waiting in my cave of love like a hungry grizzly. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever want to come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. finally paid off, cause today I got a call. Baby, let's meet like we used to. Hey, baby, let's have a ball. Said her new highwayman left her, now she's out in the cold. And I'm gonna jump in my dog sled and get us back on the right road. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Just in case you ever wanna come back this way, sweetheart. Yeah, the gate'll be open and the door unlocked, so bring your horse and cart. Cause I'm gonna keep all the roads open to my heart. I'm gonna keep all the roads open to my heart. Hank Williams Jr. Way, darling. Ja, Hank Williams Jr. was dat nog even. Hij heeft het ook geschreven. En eigenlijk is het toch wel een poppy guy, hè, die Hank Williams Jr. Maar nu heeft hij het samen met de Grascals gedaan. En dan klinkt het meteen een heel stuk anders. En dan krijg je meer dat bluegrass-achtige. Keep on Loving You is de laatst verschenen cd van Viva. Nothing to Lose is bandje nummer 10 van deze cd. down through Georgia. Don't know Wes on the drums. Nou ja, die heeft toch wel even wat vaag moeten maken met dit nummer Nothing to Lose van de cd Keep on Loving You van Riba McIntyre. Ryan Bingham. Het is meer Americana. Het is wel door hem zelf eh, geschreven en uitgebracht op Lost Highway. Country Roads. Do you really think you know? exactly where I stand. Or did I just let you down? You found I was just a poor man. I might have took a few wrong turns, down a few wrong roads, wound up in a few wrong towns where nobody cares or goes. It ain't that I can't see. just set our lives breathe on a country road. I never been much on downtown or care for a place to stay. I know I never wear no crown. I'll never be a king of slaves. Wash my hands in the rain. Spend my time with the whiskey. Never give up on change. Give a damn if you'll ever miss me. Cause it ain't that I can't heb dit singeltje van een eh, CDX-album... Eh, wat ik elke, eh, elke maand toegestuurd krijg. Maar ik ben eigenlijk toch wel benieuwd naar die hele cd van deze Ryan Bingham. Mindy Smith. Zij bracht in augustus van 2009 een cd uit. Stupid Love, zo noemt ze de cd. Heeft een aantal nummers zelf geschreven. Onder andere Couldn't Stand the Rain... Goedenavond luisteraars, hartelijk welkom bij de tweede avond van de behandeling van de begroting, algemene beschouwingen, belastingvoorstel en wat dies meer zij van de Zandvoortse gemeenteraad voor het jaar 2010. U luistert naar CFM Radio live vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Goedenavond Don, goedenavond Pascal. Hebben we er weer zin Goedenavond. in? Goedenavond, ja. ja we, hebben, we hebben er best wel weer zin in. Eh, het was gisteravond een redelijke tijd afgelopen. Ja, viel mee helemaal, ja. Ja, gaan we voor vanavond ook proberen. Ja, eh, maar ik hoorde gisteren de burgemeester zeggen van als het eh, eventueel nodig is, kunnen we ook nog een derde vergadering plannen. Ja. Dat we toch echt niet namelijk nou. nee, Nee, Hopelijk niet, nee. nee, toch? nee. Twee wel doen hoor. <laughs> Ja, ja. Nou, we zullen eens even zeggen dat we hier met vrijwilligers werken. <laughs> Kom op even. <laughs> Goed, wat kunnen we vanavond verwachten, Don? Nou, eh, ja, natuurlijk. Eh, we zijn tot en met programma 3 gekomen. Dus in ieder geval het afmaken. Eigenlijk drie hoofdblokken, denk ik. Alle programma's. Ja. Dan krijgen we de moties en de stemming daaromheen denk het de motie is op de